In verschillende steden zouden burgers proberen militairen tegen te houden. En ook de inwoners van Kiev staan op scherp, zegt de Belgische journalist Bruno Beekman. Vandaag werd eh, de, een alcoholban eh, geïntroduceerd. Dus eh, er mag geen alcohol geconsumeerd worden, er mag geen alcohol verkocht worden. Dus iedereen ehm, is hyper geconcentreerd om, ehm, om wat er in de volgende uren en dagen hier in Kiev gaat volgen. De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de Europese transport. Sector. Oekraïense chauffeurs gaan terug naar huis om te vechten tegen Rusland. Veel chauffeurs die in Europa werkzaam zijn, komen uit Oekraïne. Een Russisch persbureau zei vandaag dat de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne morgen weer verder gaan. Maar zolang Rusland doorgaat met luchtaanvallen op Oekraïnse steden... kan er volgens president Zelensky niet worden onderhandeld over een wapenstilstand. Zei hij tegen CNN. If you do this and if those side is ready, it means that they are ready for the peace. If they don't ready, it means that you're just, you know, just... Mm, how, Wasting time. Wasting time. do you think you're wasting your time or do you think they're ready? We'll see. Gisteren kwamen delegaties van Rusland en Oekraïne voor het eerst bij elkaar sinds het begin van de Russische inval. Voor zover we weten hebben die gesprekken niks opgeleverd. De jubelton, het bedrag waarmee ouders hun kinderen belastingvrij kunnen helpen bij het kopen van een huis, kan volgend jaar al verlaagd worden. De staatssecretaris van Financiën zegt dat de regeling daarmee verdwijnt. In het regeerakkoord is afgesproken dat dat in 2024 wordt afgeschaft... omdat de regeling de ongelijkheid groter maakt. Alleen kinderen van rijke ouders profiteren ervan. De volledige afschaffing kan pas in 2024... omdat de systemen van de Belastingdienst moeten worden aangepast. Het weer vanavond bewolkt, plaatselijk wat regen, later vanavond droog...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 For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart of the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? as you are. It's much better by far to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, look at all you derive out of being alive. And here is the best part you have a head start if you are among the very as you are. It's much better by far to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, look at all you derive out of being alive. And here is the best part, and you have a head start you have a head start if you are among the very young at heart. Een hele goede morgen luisteraars naar ZFM Jazz. Eh, we begonnen deze ochtend met eh, een heel bekend nummer van uh, Joke Bruis van die mooie cd die ze in 2017, dacht ik, gemaakt had. 50 jaar Joke Bruis in het vak. En ja, dat was een mooie cd. En dat werd, eh, het orkest was dat North Sea Symphonic Big Band... onder leiding van Frits Landersbergen. Mooie cd. En natuurlijk eh, waarderen we deze muziek van Joke Bruis hier in Zandvoort... in hoge mate als je kijkt naar het publiek... wat altijd op de jazz eh, zondagmiddag komt. wat gaan we doen deze mooie zondagochtend? Nou, als rode draad binnen de jazzmuziek heb ik gekeken naar... kijk altijd naar instrumenten. En deze keer heb ik de harp uitgekozen. En de harp wordt niet zo gek veel gebruikt in de jazz... maar er zijn toch een aantal mensen die op spelen... en mooie eh, geluiden eruit toveren. Wist je bijvoorbeeld dat Harpo Marx van de Marx Brothers... de, de eerste was die daarmee begon. Eh, nou, verder heb je natuurlijk de hele bekende Dorothy Asby en Alice Coltrane. En, maar ook eh, minder bekende eh, Edmar Castaneda en Brandy Younger. Park Stickney bijvoorbeeld. En in Nederland heb je Remy van Kesteren. Dus dat komt in deze uitzending, in de loop van de uitzending, aan bod. Daarnaast heb ik een, een drieluikje Westside Story muziek van Bill Charlap Ted Nash en Piet uh, Malverini. Uh, wat ook een leuk lijntje in deze uitzending is... is allerlei muziek over katten. En in de jazz eh, ja, is de Cats spelen ook een belangrijke rol. Kortom, ook allerlei vocalisten komen nog aan Katrina Taylor, Gloria D, Paul Anka, Eva Cassidy, Veronica Swift. Nou, het is te veel om op te noemen. Eh, en in deze uitzending zijn ook wel aardig wat pianisten... die eh, hun geluid laten horen. En een bekende pianist is deze meneer Sullivan Fortner. Ja, die Sullivan Fortner is wel een eh, bekende pianist aan het worden. Ze noemen wel de Oscar Peterson van deze tijd. En eh, eh, hij speelde dit met zijn trio. Daar speelde mee Ar Amin Salim op de bas... en Jeremy Bean Clemens op de drums. En die Sullivan Fortner heeft ook een cd gemaakt samen met Laura Henderson. En dat is een cd'tje die heet de Songbook Session. Laura Henderson, cd'tje 2020. Mm-hmm. any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. dat was Lauren Henderson en Sullivan Fortner. houden deze twee in de gaten, want dat zullen wel grote eh, mensen gaan worden. Day by Day, een bekende, bekend nummer. Eh, toen Ron Carter, die kennen we allemaal wel, werd gevraagd... waarom hij zo vaak standard speelde... terwijl zoveel muzikanten erop staan hun eigen deuntjes te schrijven... was hij heel erg beknopt. Artiesten zijn niet per se de beste schrijvers... en het bewijs daarvan is dat zij de enige mensen zijn die hun materiaal spelen als die, jong, die nieuwe jongens betere deuntjes schrijven... dan speel ik ze misschien. Nou, een van die jongens is natuurlijk Ted Nash. En Ted Nash is een saxofoon, eh, arrangeur, componist, noem het allemaal maar op. En die heeft zich ook gestort op de muziek, uit, de muziek van Leonard Bernstein. En ik heb een nummertje uitgezocht, eh, Tonight, kent iedereen. Eh, en dat wordt gespeeld door, dat komt van, door Ted Nash. Dan moet ik hem even opzoeken waar ik die had neergezet. Even kijken, Ted Nash, hier heb ik hem. Tonight. Samen met eh, Ben Allison en Steve Cardinas. Komt van de cd Or Somewhere Else. Ted Nash, eh, bekend West Side Story eh, nummertje. En eh, als je denkt, wat klonk die bas mooi... dat was Ben Allison, bekende bassist. En ook die gitaar speelde een belangrijke rol, Steve Cardenas. En ja, de sax werd natuurlijk bespeeld door Ted Nash himself. er zijn meer mensen die muziek van Leonard Bernstein op de plaat hebben gezet. En een bekende daarvan is natuurlijk ook Bill Sharlop. Een van mijn favoriete uh, pianiste. En dat komt van een cd Somewhere, The Songs of Leonard Bernstein. Een cd uit 2004. En daar speelt Peter Washington op de bas en Kenny Washington op de drums. Bill Sharlop, een ander nummertje uit de West Side Story, Jump. Bill Goed, wat een tempo, hè? Eh, de laatste uit de drie luikje, dat is Piet uh, Mavrini. En ja, die, die, ja, ik kan me een verhaal herinneren... dat hij als 28-jarige rondreizende jazzpianist... Uh, en dan praat je over de 80 jaren... in een chic restaurant in New York, Long Island aan het spelen was. En toen zag hij op een avond dat... Eh, Bernstein eh, binnenkwam in dat restaurant... en hij begon meteen een melodietje Lucky to be me eh, te spelen. En dat vond Bernstein best wel leuk. En die Piet Malverdini heeft onlangs een cd uitgebracht... On Town, met muziek van ja, Leonard Bernstein. En van hem neem ik dan Somewhere, ook een hele bekende. Piet Malverini. kwam van de cd On The Town. Uh, Malin Fernie plays Bernstein. En eh, ja, hier speelde natuurlijk op mee de bassist Uguna Okwe, Okekwo en drummer Jeff Hamilton tijd voor die Zeelanders. Eh, vroeger had je een tekenfilm die heette Top Cat. En eh, dat ging over katten in een eh, grote Amerikaanse stad. Ik dacht dat het New York was. En ik vond kat wel een leuk item om wat meer van te draaien. En ik begin met een nummertje van Benny Koetman. All the cats join in. play your favorite disc. When you dance with the bobby socks, you dance at your own risk. Rip, everybody swing, yes, swing, till the rafters ring. loop van het programma komt meer muziek over Cats terug. Ook ditzelfde nummer wordt nog een keer eh, in het tweede uur gedraaid... maar dan in een hele andere uitvoering. Meer eh, zigeuner, gypsy muziek. Eh, ik heb al iets laten horen van Sullivan Por Fortner. En daar speelt op de bas mee iemand die Ben Allison. En ja, die, die, die kan er ook wat van. Die heeft laatst een cd uitgebracht en die heet Moments Inside... En dat is ook een, aardige cd geworden. En daar ga ik iets van draaien. En dan kies ik voor het nummertje Milton. Allison het nummertje Milton. En dat is natuurlijk, dat bedoelt natuurlijk Milton Nascimento. Ook een bekende eh, componist. Eh, een beetje letterklanken waren dat. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor iemand die eh, het gebied verkent van de jazz, de pop en de soul. En eh, ja, die daar succes mee heeft. En dan heb ik het over Catriona Taylor. Die, die zingt zo direct van een mooi nummer, Blind Passion. Volgens mij is zij ook iemand met gezichtsbeperking. En het nummertje wat ik heb uitgezocht is een nummer... wat even kijken welke ik ook alweer I Don't Mean a Thing van Duke Ellington. Het begint natuurlijk met een mooie drum. En ook de saxofoon klinkt aardig. En zij gaat ook nog zelfs sketten. Uh, eh, Katarina Taylor. Even kijken wat ik dat had staan. Komt ze. Ja, leuke cd. Catriona Taylor zang, Vasilis Xenopoulos op de sax... Peter Hammond piano en Chris Nichols op de drums. Ja, dat klonk allemaal bijzonder fraai. En hoe heette die cd ook weer? Dan moet ik toch even naar Blind Passion. En dat is een mooi cd om eh, naar te luisteren. Vrolijke muziek. Eh, ik had gezegd eh, harp in de jazzmuziek. En eh, toen ik dat een beetje ging uitzoeken... toen kwam ik er eigenlijk achter dat de, een van de eerste die dat, de harp gebruikte... dat was Harpo Marx, een bekend figuur van de Marx Brothers. En die heeft al in de vijftige jaren, denk ik dat het was... een cd gemaakt. En dat is harp... even kijken hoor... Harpo Marx, Harpo in Hi-Fi... En daar staat onder andere een bekend nummer Tenderly op. dat was eigenlijk eh, een beetje lieve, naïeve persoonlijkheid eh, had hij. Eh, dus hij, was, hij sprak ook nooit enige tekst in die films. Hij had een borsten rood haar, een hooghoed, een regenjas... en met zijn autotoeter liep hij steeds achter vrouwelijk schoon aan. Maar wel op zo'n manier dat je het idee had dat wanneer die beet zou hebben... dat hij niet zou weten wat hij ermee zou moeten. Eh, en hij was ook een verzamelaar van harpen. had een grote collectie harpen. En ook in heel veel films zie je met allerlei soorten harpen terug. Eh, lieren, tot, tot, zelfs een gegeven moment een klankbord van een gesloopte piano. Kortom, een bijzondere figuur. En eh, volgens mij heeft hij twee cd'tjes met harpmuziek gemaakt. Een andere die heel bekend is geworden met eh, de harp... is Dorothy Asby. Die speelde mee met eh, bekende popsterren. Bill Withers onder andere. Maar ze heeft ook zelf eh, cd's gemaakt. En ja, zij is echt een corrivee op de harp in de jazzmuziek. En ik zal van haar ook een nummer laten horen van een cd... die heet, moet even kijken hoor... Dorothy Asby. Dorothy Asby, hier heb ik hem uh, Afro Harping, in 1968. Ashby op de harp in de jazz. Eh, tijd voor iets anders. En dan kom ik bij een, een zangeres, een Amerikaanse zangeres die in Duitsland woont. Brenda Boykin. Die heeft ook in de Tap 5 uh, eh, meegezongen. En daar ga ik eentje van draaien, want dat is wel een leuk nummer. A Cool Cat in Town, Brenda Boykin. while the dogs are sleeping. She's leaving the cave and the wheels are turning. Dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. are playing. They're messing around till they all start swaying. Down in the club where the giant is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around we know she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Show the big dogs what to do. don't like some cats in town. A cool kid around. But really, I oh, believe a cool cat in town. Oh, ja, dat Eh, tape 5, zo heet die formatie, is, eh, eh, maakt leuke muziek. Het, is een, ja, het bevat jazz, bossa, swing, Latin. En, en, dit komt van een cd van hun uit 2011, de Electro Revolution. leuk. Maar die Brenda Boykin die kan best wel aardig zingen. Een ander nummer van haar is bijvoorbeeld Bye Bye Blues. Dat doet ze samen met de Jean Lully Trio. En dat is ook een aardig nummertje. even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Brenda Boykin. Oh ja, hier. Bye Bye Blues. Bye. daar Boykin. in, eh, zij weet wel sfeer te brengen. En eh, dit komt van een See You Later van een eh, cd'tje. Eh, mooie muziek, eh, eh, leuke muziek. En het eerste uur van ZFM Jazz zit erop. Samenstelling, presentatie, Auko Beuving. En we gaan gewoon wachten op het journaal en de reclame. En dan komen we na de klok van 11 uur weer terug... met heel veel fijne jazzmuziek. Ik zou zeggen, even tijd voor een pakje koffie te pakken.